Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Omwonenden van Steel in Amuiden eisen een schadevergoeding van 1,5 miljard euro. Ze zeggen dat ze door de uitstoot van die staalfabriek gezondheidsschade hebben opgelopen. Uiteindelijk gaat het om geld, maar het idee is dat er allereerst door de rechter wordt vastgesteld dat dit zo niet kan. Dat dit onrechtmatig is. En dat de manier waarop Tata Steel zijn bedrijfs voering denkt te kunnen continueren... dat dat alleen maar ellende voor omwonenden veroorzaakt. Ook zeggen de omwonenden dat hun huizen flink minder waard zijn geworden. Steel sloot eerder dit jaar een deal met het kabinet... waarin ze toezeggen dat ze schoner willen gaan produceren. Het demissionaire kabinet komt met een wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties te verbieden. Een meerderheid van de Kamer had daarom gevraagd. Volgens demissionair justitieminister Van Oosten worden demonstraties nu soms misbruikt door mensen die hun gezicht bedekken. Het zijn er soms maar een paar, maar wel zo'n demonstratiemisbruik om te gaan rellen, om te gaan vernielen, om geweld zelfs te plegen eh, tegen politieagenten of vernielingen aan gebouwen. Dat accepteren we niet en wij vinden dus dat je maatregelen zult moeten treffen in de sfeer van een verbod voor gezichtsbedekkende kleding. En als iemand bijvoorbeeld wel een, bijvoorbeeld een bivakmuts draagt bij een demonstratie... dan wil het kabinet dat er twee maanden cel of een boete van 5000 euro op komt te staan. En ja, fietsen die worden achtergelaten op stations worden meestal verkocht aan opkopers... als ze na zoveel jaar tijd nog steeds niet zijn opgehaald. Maar de NS pakt het in Almere nu voor een keertje anders aan. Ze laten oude fietsen opknappen om ze vervolgens te doneren aan mensen die weinig geld hebben. als wij zien dat een fiets hier meer dan drie weken staat, dan wordt hij gelabeld. Eh, dan blijft hij nog een aantal weken staan en vervolgens eh, wordt hij overgedragen naar de gemeente, naar een depot. Eh, nou goed, en dan gaat er een week of twaalf overheen voordat het echt aangemerkt wordt als weesfiets. Ja, we hebben ontzettend veel gezinnen die eh, om hulp eh, bij ons komen vragen. En eh, nou ja, fietsen is een grote vraag vaak. waar we nu dus een aantal gezinnen bij mee kunnen maken. De actie van de NS heet Posi Fiets. En die fietsen gaan vooral naar de armere kinderen in die arme gezinnen. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een grijze dag met in het zuiden en midden van het land lichte regen dan.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 Het demissionaire kabinet heeft voor deze noodoplossing gekozen... nadat een rechter in juni een streep door die vergunning zette. Voor het eerst heeft Oekraïne een Russische olietanker aangevallen in de Middellandse Zee. Dat meldt een bron van de Oekraïense geheime dienst aan persbureau Reuters. De tanker uit de zogenoemde schaduwvloot was op weg naar Egypte. Omwonenden van Tata Steel in Emuiden eisen van de staalfabriek een schadevergoeding van zo'n anderhalf miljard euro. Het gaat om een vergoeding wegens gezondheidsschade en waardevermindering van woningen voor ruim 300.000 mensen.